Het is 6 uur, zometeen tijd voor de top van de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Maar eerst het NOS-journaal van 6 uur met Renate Kok. Goedenavond. Goedenavond. Oekraïne is vandaag door Rusland bestookt met meer dan 100 raketten. Het Oekraïnse leger zegt een groot deel daarvan eh, te hebben onderschept... maar een deel van die Russische raketten heeft volgens Oekraïne... het luchtruim van Moldavië en van NAVO-lid Roemenië doorkruist. Redacteur Gimbalduk. Later bleek dat ze door eh, stukken van Moldavië eh, zijn gevlogen. En op 35 kilometer afstand van Roemenië. Er was wel een adviseur van eh, Zelensky die meteen riep dat de NAVO in actie moet komen. dat is gelukkig niet het geval. Het is ook niet helemaal duidelijk wat er zou zijn gebeurd als er een raket door een NAVO-luchtruim gebied was gekomen. Maar het liep in die zin met een sisser af voor de betrokken landen. Het energienetwerk zou doelwit zijn geweest van de Russen. In verschillende regio's in Oekraïne is de stroom weer uitgevallen. Ruim vier dagen na de aardbeving heeft het Nederlandse reddingsteam in Turkije... een jongetje van acht levend onder het puin vandaag gehaald. De jongen was eh, aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hulpverleners hebben nu de afgelopen dagen al elf mensen weten te redden. De Belgische politicus Mark Tarabella is opgepakt in verband met het omkoopschandaal in het Europees Parlement, meldt de VRT. De politie heeft onder meer zijn bankluis doorzocht. In december kwam aan het licht dat Qatar en Marokko parlementariërs hebben omgekocht. Tarabella zat in een commissie die ging over de betrekkingen met Qatar. Het kabinet vindt dat er volgend jaar geen atleten uit Rusland of Belarus mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Eerder zei het IOC dat Russen en Belarussen eventueel onder neutrale vlag mee kunnen doen. Maar het Nederlandse kabinet en ook veel andere landen zijn het er niet mee eens, zegt premier Rutte. Oorlog is terug in Europa. Eh, op deze schaal sinds 1945 niet voorgekomen. Met duizenden en duizenden doden, ook trouwens aan de Russische kant. Eh, verschrikkelijk geweld wordt gebruikt wordt door de Russen richting de Oekraïners. Ehm, ik vind niet dat je in zo'n geval kan zeggen... wij zwijgen en we zien wel wat er gebeurt. En het account van de jongen die werd opgepakt omdat hij zou hebben gedreigd met een schietpartij op zijn school in Rijswijk was vermoedelijk gehackt, dat zegt de politie. Het dreigbericht werd eh, zogenaamd uit zijn naam naar het interne communicatiesysteem van de school gestuurd. Formeel is de jongen nog wel verdachte, maar het onderzoek richt zich nu op de hack. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk. Het weer dan. De bewolking gaat toenemen. Het blijft wel droog. temperatuur gaat dalen naar een graad of 4 vannacht. Morgen is het zwaar bewolkt. Misschien dat af en toe de zon er nog even doorheen prikt. En dan wordt het maximaal 10 graden. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Erik de Zwart. no Aí. lopen meeschreeuwen. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De 28 Eloise van Barry Ryan. De laatste twee uur van deze Evergreen toplijst van de jaren 60... die zijn aangebroken. Straks even voor 8 uur klinkt de nummer 1... als het slotakkoord van een prachtige week van de jaren 60... hier op NPO Radio 5. Maar gelukkig is het nog lang niet zover. We hebben nog 27 noteringen te gaan. Het zijn allemaal lekkere korte liedjes. We komen nog twee maal de nummers van de Beatles tegen... Boudewijn de grote en Elvis Presley. En ja, zet je schrap... Vijf keer de Volendamse Cats. Ik dacht net al dat het een beetje de B.G. show was... maar met die Cats die kunnen er ook wat van. Eerst Gary en de Pacemakers. Een nummer dat in deze dagen eigenlijk... in tijden van vreselijke gebeurtenissen als oorlog en natuurgeweld... actueler is dan ooit. Knoop in je oren. You never walk alone.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 van een vreemde had... maar van niemand minder dan Roy Orbison in Dreams. En hij kwam ooit op het idee van dit liedje dankzij... Nou, dat hij een nachtmerrie had of zo. Later werd de single in de jaren 80 nog voor de film Blue Velvet gebruikt. Maar terug in de tijd in 1962 was hij op het moment van het uitbrengen van dit liedje aan het toeren met... de Beatles, de Fab Four. En net Nanette zijn voor twee Beatles-noteringen in onze lijst. Ze vonden hand in hand hun plek op nummer 25 en nummer 24 van de lijst. Straks het nummer dat oorspronkelijk Hey Jules moest heten. Het werd geschreven voor de zoon van John Lennon, Julian. Die had het nogal zwaar te verduren tijdens de scheiding van zijn ouders. Maar we beginnen dit Beatles-duo in de lijst met Yesterday... opgenomen op eenmanskracht van Paul McCartney. En dat leidde tot onvrede bij de rest van de band. En de geschiedenis, ja, die kennen we verder wel. Toch brachten ze het uit en het groeide uit tot een klassieker. Hier is Yesterday... yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over born yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. done to make it better. 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. fantastische herinneringen natuurlijk. Led Zeppelin en A eh, Whole of Love. Het was toch echt eh, het eerste album wat ik gekocht heb. Ik was 12, 1969. En de zang van Robert Plant van deze single die stond eh, in één opname op de band. En dat is maar goed ook, want anders was er na deze uithalen... waarschijnlijk nog maar weinig over geweest van zijn stembandjes. Vandaag staan ze op nummer 23 in de Evergreen eh, toplijst van de jaren 60. Geweldig wat jullie afgelopen week gepresenteerd hebben. Ik heb de jaren 60 herbeleefd met jullie mooie muziek. Ik was 13 toen jullie begonnen en alle vriendjes kwamen voorbij. En de dansles, dank hiervoor nog eventjes door de rest van het restant van de uitzending. De heer A. Visser. Zou dat eh, de beroemde A. Visser zijn uit, eh, uit Laren tegenwoordig? Yesterday was het favoriete Beatles-nummer van mijn vader. Pa overleed ruim 40 jaar geleden en dagelijks denk ik aan hem. Maar extra natuurlijk als jullie de Beatles draaien. Mijn moeders favoriete nummer was Let It Be. Maar we draaiden natuurlijk ook Hey Jude... die dus eigenlijk voor zijn zoon, voor Julian, eh, bestemd was. Terwijl de Nederlandse Bouk op dit moment op zijn weergeloze manier... hoge ogen gooit in het televisieprogramma The Tribute... met zijn vertolkingen van Elvis-klassiekers... gaat er natuurlijk niets boven het origineel. Later vanavond vinden we op nummer 14 The One and Only Elvis... met In the Ghetto. Maar eerst op nummer 22 ook zo ontzettend mooi. Suspicious Minds. hitlijst van de jaren 60. Erik de Zwart. One Hit Wonder, scoorde in 1967 een enorme hit met dit. San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. niet dat hij geen succes meer was na deze single, maar solo was het over en uit. Het nummer werd geschreven overigens door John Phillips van de Mama's en de Papa's. Die was natuurlijk weer op zijn beurt getrouwd met eh, Michelle Phillips. Maar die Michelle Phillips die ging op haar beurt dan weer vreemd met die andere papa, met Danny Doherty. En Mama Cass die liep er tussendoor. No one is as fat as Mama Cass. Nou, die zijn ook ruimschoots gedraaid natuurlijk... in de week van de jaren 60 hier op NPO Radio 5. Maar trouwens, ik kom toch nog even terug op die Scott McKenzie... want hij wist toch nog één hit te scoren. En wel voor de Beach Boys, want hij schreef mee namelijk aan het nummer Kokomo. Daarvoor hadden we ZZ en de Maskers, puur Hollands product... met eh, Bob Bauer natuurlijk als zanger, maar ook Jaap de Groot erin... Later natuurlijk NCRV-presentator <laughs> geweest... en Jan de Hond als gitarist. Ik schiet er vol van. Strakjes Neil Diamond op nummer 18, maar eerst vinden we de Rolling Stones op 19 met hun Painted Black. blue. I could not foresee this thing happening to de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Where it began I can't begin to knowing But then I know it's growing the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me. one night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? 天。 De Evergreen Toplijst van de jaren 60. I'll be coming home. een van de 500.000 covers van Unchained Melody. Het origineel is namelijk in handen van een Heise eh, Red... en stamt al uit 1955. Ja, lieve luisteraars. Er is ook iemand die vraagt zich af van... God, waar kan ik die lijst nou terugvinden, terugluisteren? volgens mij als je een beetje zoekt bij NPO Radio 5... komt dat helemaal goed. Download even de app. Of kijk op het internet de versie van de Righteous Brothers die je hoorde... die deed het goed in deze eh, toplijst. Die staat nummer 17. En voordat we naar het laatste uur van de Evergreen toplijst van de jaren 6 gaan... hebben we er nog twee te gaan. Straks een van de 10 Cats-noteringen. 10 stuks. Waarvan er in de, deze laatste twee uur vijf van de lijst tegenkomen, tegen gaan komen. Eerst Boudewijn de Groot. Een lied over de wil van de vrijheid van een vlinder... maar die zul je ook moeten bekopen met de fragielheid van het beestje. En dat is natuurlijk allemaal... Eh, dat zijn toevallig twee liedjes. Twee liedjes die ook in het allerlaatste uur van Radio Veronica werden gedraaid. Als eerste Boudewijn de Groot dus, met Verdronken Vlinder. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier... Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier je Kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust, de geuren die je hebt geweten. Alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterren op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen blaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde werven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven? Om een vlinder die verdronken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Radio 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. be beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. 1 februari moet je je zorgverzekeraar hebben uitgezocht. Maar hoe kun je dat doen als je niet weet of jouw zorgverzekeraar de zorg van je vertrouwde zorgaanbieder echt vergoedt? Dit jaar is er sprake van een record aantal niet afgesloten zorgcontracten. Wie blijft daardoor in de kou staan? Radar, maandagavond half 9, Avrotros, NPO 2. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl slash duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment... dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl.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 In Syrië woedt al sinds 2011 een burgeroorlog. De aardbevingen van begin deze week veroorzaakten schade in zowel regerings- als in oppositiegebied in het land. Er was veel kritiek dat de regering Assad geen internationale hulp toeliet in het rebellengebied. De ontbossing van het Amazone-regenwoud in Brazilië gaat langzamer. Dat blijkt uit satellietbeelden. In januari werd een gebied van 167 vierkante kilometer regenwoud gekapt. Een jaar geleden was dat nog 430 vierkante kilometer.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 Ook werden er foto's verstuurd van vuurwapens. De 18-jarige jongen is formeel nog verdachte, maar het onderzoek richt zich nu op de hek. De Belgische politie heeft de Waalse politicus Mark Tarabella opgepakt in het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Europese parlement, meldt de VRT. De politie heeft de bankluis van Tarabella doorzocht en ook kantoren in het stadhuis van zijn woonplaats. In december kwam aan het licht dat Qatar en Marokko parlementariërs zouden hebben omgekocht om besluiten te beïnvloeden. Tarabella was vicevoorzitter van de commissie die zich bezighoudt met betrekkingen van het parlement met Qatar en andere Arabische landen. Dan nog het weer. De bevolking neemt toe. Hier en daar valt er wat motregen. temperatuur daalt vannacht naar 4 graden. Morgen ook veel bewolking. Bij een matige westenwind wordt het dan maximaal 10 graden. En zondag ongeveer hetzelfde weer. Dit was het weer. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Erik de Zwart. De week van de jaren 60. NPO Radio 5. Nummer 14. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. 8 uur vanavond. De mooiste jaren 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. To the window of my eyes I can see the rainy day Sitting in the chair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 hides my love and my tear. And I keep on looking for a reason which is not here. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known. again it will come back and reach my home. QB and the Blizzards, Window of My Eyes... bereikte de tiende plaats in de top 40 in 1968. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Elvis Presley hoorden we ook nog weer. En het brengt ons allemaal dichter bij de top 10 van onze Evergreen toplijst van de jaren 60. Jullie genieten al de hele week. Ik kan het lezen. Allemaal ontzettend leuke reacties. Via de app natuurlijk. Laat het ons ook weten. We vinden dat leuk. Dan weten we tenminste dat we het voor jullie allemaal doen. En natuurlijk, ja, sorry dat ik Wive de Cats ietsje moest inkorten. Maar ja, wij moeten ook gewoon uh, uitbetaald krijgen. Ja, een beetje reclame en zo. Dus, ja, ja, sorry. Ook, ook bij de NPO. Maar maak je geen zorgen, Catsfans. Want jullie komen helemaal aan je trekken. Straks nog eh, plek 11 en 12, daar beginnen we nu mee. Allemaal eh, product van Nederlandse bodem. Zometeen het gesprek tussen zon en aarde. Bezongen natuurlijk prachtige pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Maar eerst, daar is hij weer. Baudouin de Grotte, Le Grand. Baudouin de Grand.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 NPO Radio 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. 11. Je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Er komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon ik heb je lief, zo lief. Uit die prachtige televisieshow van Bob Royens... Ramse Shaffi en Lisbeth met de pastoralen. En dat won de eh, Gouden Roos in Montreux. Jazeker. En eh, als je dan nu met de ogen van nu doorheen naar kijkt... dan denk je van, wat, wat amateuristisch opgenomen. Maar voor die tijd was dat toch wel heel bijzonder. Nummer 11 was dat in de lijsten voor het testament van Boudewijn de Groot. Het is tijd voor de top 10 van onze lijst. Geheel bepaald door Gij die luistert. Dank daarvoor. Strakjes als de nummer 1 heeft geklonken... dan gaat Volgspot met Astrid de Jong vanavond door met de Bowling Under. Dan kun je nog volop genieten van de week van de jaren 60. De liedjes die die top 100 nou net niet gehaald hebben. Nou, dan de top 10. Nou, dan kan ik heel erg snel zijn. De, qua variatie <laughs> is er niet zoveel te wensen. 60% bestaat uit de Volendamse Cats. Een band waarvan we wel kunnen kunnen stellen dat ze onder de luisteraars van NPO Radio 5... hun glorietijd beleefden in de jaren 60 en nog altijd zeer geliefd worden. Zometeen de op drie na hoogste notering van de Volendamse band... maar eerst de opener van de top 10. Hier zijn de Cats met Marianne. 60. Top lijst van de jaren 60. Ja, de, de, de, de, de niet-Cats-fans die laten nu ineens van zich horen... ja jongens, dat had je eerder moeten bedenken, want je kan verder. Je kan gewoon stemmen op deze lijst. En uh, want, eh, even kijken, wat was het ook weer? Eh, ja, waarom staat Peter Koelewijn er niet in? Tja uh, eh, BZN, nou, die scoorde pas echt grote hits in de jaren 70... dus dat is logisch dat ze niet meedoen. Dus gewoon volgend jaar een beetje meer van je laten horen... als je vindt dat er ook andere liedjes in moeten. Maar ik ben er heel tevreden mee, want ik vond zowel Marianne als Times Were When... en datgene wat we nog gaan krijgen. Ja, het zijn allemaal topnummers, gezongen door Piet Veerman. Top, top, topzanger. Sorry hoor, maar zo is het. Zometeen de Golden Earrings met een S... en met een liefdesverhaal gegrepen uit het leven van George Kooijmans. Hij verbrak zijn relatie met zijn vriend Melanie... en al snel had hij spijt en daarom schreef hij het nummer had resultaat. Een jaar later trouwden ze. Hoe romantisch is dat? Maar eerst een van oorsprong traditioneel Amerikaans volksliedje uit Amerika. En het is natuurlijk het bekendst geworden door de uitvoering van Eric Burden... samen met The Animals, want op nummer 8 staat hij. Dat liedje wat we allemaal mee kunnen zingen. The House of the Rising Sun. There is a house in New Scarlet Ribbons van de Cats. Ja, die komen wel een paar keertje voor. We komen ze straks nog eentje tegen in de top 3. Daarvoor hadden we Just a Little Bit of Peace in My Heart... van de Golden Earrings met groot orkest. En we gaan verder met de nummers vier en vijf. Te beginnen met de Beach Boys. En om antwoord te geven eigenlijk op de eerder gestelde vraag van de Cats... Why? now? God only knows.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 silence. Prachtig nummer uit 1966. Simon Garfunkel en The Sound of Silence. En dan nummer drie. Nou, oké, ik beloof het. Voor de laatste keer vraag de Cats. Herinnert u zich deze nog? naar de jaren 60. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Nummer 2. Nights in white satin Never reaching beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, cause I love. Nights in White Saturn. Terechtgekomen op nummer 2 in de Evergreen toplijst van de jaren 60. Afgelopen week begon eh, de jaren 60 week bij Radio 5... bij collega Jan Rietman. En eh, aan mij de eer om het eens een beetje af te sluiten. Alhoewel, niet helemaal, want strakjes in volspot met Astrid de Jong... gaan we nog een beetje verder met de Bubbling Under 60s. Ik wil alle luisteraars namens het NPO Radio 15 bedanken... voor die mooie verhalen die jullie gedeeld hebben met ons. Jouw stem op de muziek die we ons weer even terugbracht... na de jaren 60. En ik kan wel zeggen, NPO Radio 5 internationaal. Want we kregen zelfs berichten uit Portugal, uit Brugge, uit Spanje. Ja, dank jullie wel. Dan nu tijd voor de nummer 1. De nummer 1 van de Evergreen toplijst van de jaren 60. En die is voor Procol Harum. Dat is weer eens wat anders dan Queen. Moet ik toch zeggen welk het is? Nee, toch? Dat weet toch iedereen wel? Oh, why the shadow het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 22 februari. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl slash definitieve berekening. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk... maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je... De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl slash definitieve berekening. Ontsnap met Eliza Was Here naar onontdekte plekjes en de meest bijzondere verblijven. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Terwijl Nederland niet vermoedend slaapt, gaan zij op pad om de krant te verspreiden. Onderweg zijn ze overgeleverd aan de nacht, zichzelf of onverwachte ontmoetingen. Benieuwd naar de keuzes die ze maken? Luister nu op krantenbezorgen.nl naar Bezorghelden. Een podcast over moed, verwondering en een harde deadline. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland... voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar zes schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om vijf voor half negen bij Max op NPO 1. Luister nu naar Bezorghelden, de podcast op krantenbezorgen.nl. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. De Jong Intravakanties jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Jong Intravakanties. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5.